van Beek met het NOS-journaal. De ruim 500 gelekte persoonsgegevens van KPN-klanten komen van de webwinkel babydump.nl. Eerder werd gedacht dat de hackers de gegevens van KPN zelf in handen hadden gekregen... maar journalist Brenno de Winter ontdekte dat dat niet zo is. Babydump is een website voor babyartikelen. Verscheidene mensen die op de lijst staan bevestigen tegen de NOS dat ze er artikelen hebben besteld. De hackers publiceerden op internet een lijst met daarin alleen klanten van KPN om zo de indruk te wekken dat het lek bij KPN zelf zat. De provider sloot daarop, daarop, sloot daarop alle 2 miljoen e-mailadressen tijdelijk af. Sinds het begin van de avond kunnen klanten er weer bij. Eerder deze week werd bekend dat er wel degelijk hackers zijn geweest die toegang hadden tot klantgegevens in het netwerk van KPN. Zij zeggen dat ze die niet gepubliceerd hebben. De hoogte van verkeersboetes zijn in Nederland de afgelopen vier jaar met 66% gestegen. En daarmee heeft Nederland de hoogste verkeersboetes van Europa. Dat heeft RTL Nieuws uitgezocht. Wie buiten de bebouwde kom 15 km per uur te hard rijdt, krijgt een boete van 110 euro. In andere West-Europese landen kost zo'n overtreding gemiddeld 58 euro. Volgens het ministerie van Justitie is de belangrijkste reden voor verhoging van de boetes het verbeteren van de verkeersveiligheid. Maar volgens RTL Nieuws zeggen andere betrokkenen dat de boetes vooral zijn verhoogd om de staatskas te spekken. De herdenking van de val van de Egyptische president Mubarak vandaag precies een jaar geleden heeft niet tot massale vreugde of protest geleid. Oppositiegroepen en liberale politieke partijen hadden opgeroepen tot een algemene staking tegen de militaire machthebbers, maar aan die oproep werd nauwelijks gehoor gegeven. Het Agrierplein bleef nagenoeg leeg en ook het trein- en vliegverkeer had geen last van de acties. Die acties hadden het leger onder druk moeten zetten om terug te treden. Het weer, het koelt stevig af. Vannacht ligt de temperatuur tussen min 8 in het noorden en min 12 in het zuiden.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 In de lijst 16 stijgers, maar 1 blijven. 21 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat er ook twee platen uit moeten. Tini Tempa, Keep Waiting na 17 weken en Flowrider, The Good na 16 weken. Jeff de Ground en Soldier komt er straks nog aan. Met 12 plaatsen is hij de snelste stijger van vandaag. De snelste daler Jolanda Bicool en de Crystal Waters. le Bump zakt er namelijk 10. Langs genoteerd, Rihanna samen met Colvin Harris en We Found Love alweer 19 weken lang in de lijst van Europa terug te vinden. Dus laten we de grote geschiedenisboeken open hier uit de kast van ZFM. Zien wij 3 februari 1731. Het Koninklijk Paleis in Brussel dat wordt totaal door brand verwoest. 1954. De tiende Elfstedentocht die wordt verworven door Jean van den Berg. 1998 Italië, een laagvliegend eh, Amerikaanse militair straaljager vliegt in een skioord Colvales. De kabel van een skilift kapot, een gondel van de kabelbaan stort 200 meter naar beneden en 20 mensen komen daardoor om het leven. <laughs> vier jaar geleden, 3 februari 2008, een aflevering van het Nederlands televisieprogramma Peter R.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 In de derde week gaat hij omhoog van 28 naar 21. En voor Jessie G en haar domino's, hij staat twee weken in de lijst, gaat omhoog van 30 naar 22. Dus laten we gewoon maar eens achterom gaan kijken eigenlijk naar wat we nou gehad hebben. Marlon Raudet in de New Age in de 15e week zakt zij, Hey, trouwens, sorry, van 23 naar 30. Zakt het van 20 naar 29 in de 14e week. Nickelback, When We Stand Together. Wiz Calavia, Snoop Dogg, Bruno Mars met z'n drieën. Young, Wild and Free in de derde week omhoog van 33 naar 28. In de vijfde week van 29 naar 27 Spencer en Hill en Nadia Ali, Believe It. Fun met Nayel Monwa. We Are Young in de tweede week omhoog van 32 naar 26. Jolanda Bicol in en de Crystal Waters. Lab Bam staat 11 weken in de lijst. Zak van 15 naar 25 van Gavin DeGrasse. Sweeter staat 15 weken in de lijst. Zak van 17 naar 24. Lady Gaga, Mary the Night. In de vijfde week gaat ze twee plekken omhoog. Van 25 naar 23. JCG Domino dus van 30 naar 22. En eh, Jason Mraz op 21. Vorige week nog 28. Staat nu drie weken in de lijst. Ed Sheeran die moet een plekje inleveren met zijn Lego House. In de 10e week zakt hij namelijk van 19 naar 20. En zeven plaatsen inleveren, dat moet Jason Derulo. Fight for You zakt in de 13e week. treatment, the more that's worth vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ik wil denkt dat je ergens vast staat op de A9 in iets van 30 kilometer file. Looking for an easy way out. De easy way out van Gorgi in de achtste week gaat hij omhoog van 22 naar 17. Daarvoor Jason Derulo, die zakte dus in zijn dertiende week. Vorige week nog op 22, of 22, eh, nee op 12.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 Ed Sheeran en zijn Lego House staat in de tiende week van 19 zak het naar 20. Jason Rulo, Fight For You, zak 7 plaats, staat 13 weken in de lijst van 12 naar 19. Van 14 naar 18 in de 14e week de Red Hot Chili Peppers, The Monarchy of Roses. Gotcha, The Easy Way Out in de 8e week van 22 omhoog naar 17. Van 24 omhoog naar 16 in de derde week Michel Telo, Assi et En Pego. Champal, She Doesn't Mind in de 7e week van 18 naar 15. In de 14e week van 10 zakken naar 14. Cobra Starship en Sabi You Make Me Feel. De Pistol Fighters en de Champion Sound staan 11 weken in de lijst. Vorige week nog op 11, deze week op 13. Lana Del Rey Videogame staat op 10 staat 13 weken in de lijst en zakt van 8 naar 12. Moet ik de lijst nou eens nalezen? Dat kan. Ja. Hij staat vanaf 5 uur gewoon weer op eh, www.zfmzandvoort.nl. Even bij de vrijdag klikken en dan 3 uur de Euro Breakdown. En dan staan ze alle 40 onder elkaar. Of aan de rechterkant van de site zie je ook een kopje staan. De nummer 1 van Europa. En daar klik je op en dan eh, kom je de andere 39 platen ook wel tegen. Dan zie je op 11 Stadio Cruise en Flowrider. drink up, cause a party ain't a body till you ride all through it. End up on the floor and can't remember you clueless. Officer, like, what the hell is you doing? Stumbling, fumbling, you wanna what? Come again. Give me hand, give me gin, give me liquor, give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you inspire till I'm in? Like all my homies die, we can all sip again. Get it in, and again, and again, leave evidence. Waste it, so what? Irrelevant. Get kicked to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean the back, I sound too intelligent. A little jack can't hurt this veteran. I show up, but I never throw up, so let the drinks go up, oh up. Omwille van de tijd eh, moeten we door met de lijst van Europa. Tycoons Flowrider laten we voorwaarts waren. In de twaalfde week zakken ze namelijk van 6 naar 11. 10 is de Faravici met levels. En dan op 9 vinden we de volgende goede plaat. Althans, een goede plaat. De plaat die weer een stukje omhoog gaat. Een stukje, nou 12 plaatsen in één keer. Het is de snelste van deze week in handen van Gavin DeGraw en Soldier. In de vijfde week gaat hij omhoog van 21 naar 9. When the world's spinning out of control Afraid of what they might lose Might get scraped or they might get bruised You could beg them what's the use That's why talk Cause when you're around me you get a little withdrawn And we just can't seem to find time to sit and talk I know she isn't sure uh, What happens when the hourglass of love runs out Under one roof and one house And everything becomes so cold Baby that's the only thing I wanna know the hourglass of love runs out Within four walls in one house And everything becomes so cold Baby, that's the only thing I wanna know atmosphere maakte Aradione al grote stappen van 22 naar 13 en nu zelfs van 13 naar 5. Geronimo gaat in de achtste week dus weer flink omhoog. Daarvoor Tini Tempa en Estrian ook acht weken in de lijst met eh, Love Suicide. En Love Suicide doet het ook goed hoor, van 16 naar 6 toe. Een plaat die vorige week net aan de top 10 kwam, die is van de Studio Killers. Deze week gaan er nog eens vijf plaatsen vanaf. De nummer 4 van deze week is in handen van de Ode to the Bouncer. tonight. te blijven. En dit is hem. Op nummer 3 blijven zitten Coldplay en Charlie Brown. 9 weken in de lijst en nog steeds dus op nummer 3. Maar voor de Studio Killers en de O to the Bounce in de zevende week zakken zij, of zij zakken, nee, stijgen zij van 9 naar 4. Nog twee platen te gaan, de nummer 1 en de nummer 2 van vorige week. Die hebben gedaald van positie, nu dus op 2, de nummer 1 van vorige week. Katy Perry, the one that got away. Summer after high school when we first met. That Away. Ook de nummer 1 Got Away, want ze zakt deze week van 1 naar nummer 2 toe. Katy Perry, 10 weken alweer in de lijst. Hebben we nog één plaat voor je. Dat is de nummer 1 van Europa. 9 weken lang heeft ze erover gedaan, maar nu staat ze eindelijk bovenaan die lijst. Vorige week dus net op 2, nu op 1.